wedstrijden in de Eredivisie. Willem 2, Heerenveen 4-3, Heracles Vitesse 6-1, Roda de Graafschap 1-1 en NAC ADO werd 3-2. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of 7.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 Yeah. Fuck it up, fuck it up, keep on telling me that you love it. Yeah. Fuck it up, fuck it up, give me a blue ya while I'm rolling. Yeah. Booyaka, booyaka, I'm ready to control ya. Yeah. Booyaka, booyaka, all of the girls them want no rules ya.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 Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. De VN-veiligheidsraad neemt binnen een paar uur een ontwerpresolutie aan tegen Libië en kolonel Gaddafi. Er staan onder meer strafmaatregelen in als een wapenembargo en beslag op geld van Gaddafi, zijn familie en zijn regime. Dat de ontwerpresolutie nog niet is aangenomen zou komen door China. De VN-delegatie wacht nog op instructies uit Peking. GroenLinks komt nog voor de zomer met een initiatief wetsvoorstel voor een ceremoniële monarchie. Tweede Kamerlid Ineke van Gent maakte dat bekend in het tv-programma Blauw Bloed. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid, inclusief gedoogpartner PVV, voorstander is van een ceremonieel koningschap. Van premier Rutte is bekend dat hij niets voelt voor bijvoorbeeld het Zweedse model en zegt dat hij er het voordeel niet van ziet. Van Gent wil met het initiatiefwetsontwerp duidelijkheid voordat koningin Beatrix plaatsmaakt voor Willem-Alexander. Als voordeel van het afnemen van alle functies binnen het landsbestuur... noemt het GroenLinks-Kamerlid onder meer dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is. Het staatshoofd kan dan bijvoorbeeld in de kersttoespraak vrij uitspreken. In de Eredivisie voetbal heeft hekkersluiter Willem II drie kostbare punten behaald. Tilburgers wonnen thuis met 4-3 van Heerenveen. Herakles versloeg Vitesse met 6-1. Roda tegen de Graafschap eindigde in 1-1 en NAC ADO Den Haag werd 3-2. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen.